Sit van der Linde met het NOS-journaal. Alle beperkingen die op de snelwegen richting Moskou golden zijn voorbij, meldt het staatspersbureau TAS. Gisteren werden de wegen van Rostov aan de Don richting Moskou afgesloten vanwege het oprukkende Wagner-leger. De leider Prigozhin staakte zijn verzet tegen Moskou afgelopen avond. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies... maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... blijft de situatie in het land in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft... niet kan rekenen op steun van de ambassade. Bij een ongeluk met een shovel zijn in Duitsland zeker twee mensen omgekomen. Een volwassene en een kind. Ook raakten tien jonge kinderen gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens die rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werd gehouden. Plotseling kwam de kooi naar beneden. De brandweer denkt dat dat komt door een technisch defect. De volwassene en het kind overleden ter plekke. De gewonde kinderen zijn met een traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht. De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League een spannende vijfsetter gewonnen van Iran. Oranje vocht zich in Ahoy tot tweemaal toe terug en boekte zijn vierde zegen. Afgelopen donderdag speelde Nederland ook al een slopende vijfsetter in de Nations League. Toen verloren de volleyballers uiteindelijk van Polen, de nummer 1 van de wereld. Het weer, het koelt af naar 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon, ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden.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 Let's talk about sex. What a girl wants, what a girl needs, what a girl wants, what a girl needs. Yeah, come on. I wanna thank you for giving me time to breathe like a rocket so patiently while I got it together.